Staatssecretaris Knapen wil vasthouden aan de gemaakte afspraken over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, maar hij sluit extra bezuinigingen niet helemaal uit. Onder druk wordt alles vloeibaar, antwoordde Knapen op de vraag of de grens voor hem is bereikt. Dit jaar en volgend jaar bespaart hij al in totaal 1 miljard euro op hulp aan ontwikkelingslanden. Als er extra moet worden bezuinigd wil gedoogpartner PVV dat er meer geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. Knapen voelt er niets voor om daar nu al over te speculeren. De regering van Slovenië is gevallen. Het parlement nam gisteravond een motie van wantrouwen aan tegen premier Pahor, die al sinds mei geen meerderheid in het parlement had. Vijf ministers stapten dit voorjaar op uit onvrede over het uitblijven van economische hervormingen. Waarschijnlijk kunnen de Slovenen in december naar de stembus voor vervroegde verkiezingen. Pahor was sinds 2008 aan de macht. In Mexico heeft de politie twee vrachtwagens ontdekt met daarin 35 lichamen. De vrachtwagens stonden geparkeerd langs een drukke weg in een voorstad van Veracruz, de grootste havenstad van Mexico. De slachtoffers zijn 23 mannen en 12 vrouwen, vermoedelijk leden van het drugskartel Los Zetas. Achter de moorden zou het rivaliserende golfkartel zitten. In heel Mexico woedt al jaren een bloedige strijd tussen drugsbendes en kartels. Bij die strijd om de macht zijn duizenden doden gevallen.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 唱得好。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 end internet. www.zfmzandvoort.nl world that is now so near From the bottom to the top Oh falling down No more children off to war If we serve I know there's nothing makes you shatter No, no get high.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 j'ai sorti la grande voile j'ai glissé sous le vent. Mais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent, si tu crois que c'est fini, jamais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 Les suivis suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. just